Het regeringsleger en de vredesmacht van de Afrikaanse Unie hebben rebellen tegengehouden die het presidentiële paleis tot op 1 kilometer waren genaderd. Volgens ziekenhuismedewerkers waren de gevechten de zwaarste in zeker twee maanden. De rebellen willen van Somalië een islamitische republiek maken. Bij een schietpartij in een huis in Amsterdam zijn gisteravond twee mensen doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Over de identiteit van de slachtoffers en de toedracht van de schietpartij in de rivierenbuurt is niets bekend. In Oldenzaal is gisteravond een autobedrijf overvallen. De eigenaar van de zaak raakte daarbij gewond. De overvallers gingen er met drie luxe auto's vandoor. De politie zette de achtervolging in waarbij agenten hebben geschoten. Twee vluchtauto's werden teruggevonden in Enschede. De derde is nog spoorloos. Na tips van getuigen kon in Enschede één verdachte worden aangehouden. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il heeft volgens een Zuid-Koreaanse tv-zender niet lang meer te leven. Hij zou kanker in zijn alvleesklier hebben. De tv-zender baseert zich op bronnen bij Zuid-Koreaanse en Chinese inlichtingendiensten. In augustus vorig jaar zou Kim Jong-il een beroerte hebben gehad. Sindsdien verscheen hij nauwelijks meer in het openbaar. Vorige week deed hij dat wel. Hij was vermagerd en trok wat met zijn been, maar liep wel op eigen kracht. De NASA heeft opnieuw de lancering van Space Shuttle Endeavour moeten uitstellen. Net als gisteren is onweer daar de oorzaak van. De eerstvolgende mogelijkheid voor de lancering is komende nacht. Endeavour zou naar het ruimtestation ISS gaan om daar het laatste deel van een soort veranda te plaatsen.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 gonna essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda. Why the feel for the need to replace me? You're on the runway track from the good. I only in a picture, it where we could be Yeah, like a heart in a dash way should.